Een touringcar met een Frans kenteken kantelde. Daardoor vielen er twee doden. Tien mensen raakten zwaar gewond. Vijf verkeren er in kritieke toestand. Aan boord waren vooral Franse en Spaanse passagiers. In Duitsland zijn er demonstraties gehouden voor Rusland. In Hannover reden zo'n 350 auto's in een optocht om te protesteren tegen de discriminatie van Russen in Duitsland. In Frankfurt zwaaiden demonstranten met Russische, Duitse en Sovjetvlaggen. In beide steden waren er ook demonstraties tegen de oorlog. Ja, wij willen geen oorlog, worden geroepen. Het is zondag, dus er is gevoetbald. Heerenveen won de derby van het Noorden 3-1 tegen Groningen. Vitesse Cambuur werd 1-0 en ook PSV won van RKC. Maar echt genieten was er niet bij in Eindhoven, was te horen op de lokale omroep daar. We hadden gehoopt dat PSV RKC zou oprollen als een Turkse pizza. Maar nou, PSV wint wel met 2-0, maar echt overtuigend was het allemaal niet. Zo net is ook Heracles Feyenoord begonnen en het eredivisiebal voor dit weekend wordt om 8 uur afgesloten afgesloten met Peksvolle AZ. En in Limburg is gefietst. Benoit Cosnefroy die de sprint aantrekt. Dan is het Piotkowski die ernaast komt. Maar komt hij er ook overheen. Het is Cosnefroy nog steeds. Het is Cosnefroy die de Amstel Gold Race wint. Wat een geweldige overwinning van die Fransman. Ja, Cosnefroy heeft dus de Amstel Gold Race gewonnen. Bij de vrouwen was de Italiaanse Cavalli de snelste. Ze krijgen allebei 16.000 euro voor hun overwinning. Het is het eerste jaar dat vrouwen bij de Amstel Gold Race evenveel verdienen als mannen. Het weer, vannacht koelt het af tot net boven het vriespunt. Maar de winterjas kan in de loop van de dag weer uit.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 Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never house eh, song ain't Show me a little bit A little bit Show me a Show me a little of dance.